Daar reageerden ze toen al heel teleurgesteld op het besluit. Ik ben het helemaal eens dat we naar twee centra moeten, maar ik ben het natuurlijk niet eens met de keuze voor welke centra eh, de minister kiest. Kinderen moeten in de toekomst dus naar Groningen of Rotterdam voor een hartoperatie. Kuipers wil kinderhartcentra in twee ziekenhuizen sluiten... omdat artsen anders te weinig opereren om hun skills op niveau te houden. Het UMC Utrecht en het Prinses Maxima Centrum stappen nu naar de rechter. Je hebt er vast wel eens eentje gekregen. Een onbegrijpelijke brief van de overheid vol met ingewikkelde woorden. Vanaf nu zijn er stickers die je op de brief kunt plakken met de tekst... Retour afzender. deze brief is te moeilijk voor mij. Stuur een versie in makkelijke taal. Eén dingetje voordat je hem verstuurt, zegt de stichting achter de sticker. In principe raden we wel aan om een kopie te maken van de brief... en gewoon natuurlijk je rekening te betalen, anders kom je nog verder in de problemen. Ze hebben inmiddels al duizenden stickers verstuurd naar mensen en bibliotheken. En dan nog fijn, nieuws voor de baasjes van Nanook. De Australische herdershond verdween tijdens een tripje naar een eiland tussen Alaska en Rusland. Hij is nu teruggevonden, honderden kilometers verderop. De familie van Nanook was dolblij toen ze hem weer zagen. <laughs> Ja, waarschijnlijk heeft Nanoek er een lange reis op zitten over het zeeijs bij Alaska. Op wat kleine verwondingen na is hij helemaal oké. Het weer is ook wel oké, op de meeste plekken droog. En dan gaat of 12 bij af en toe zon. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind gaat ook wat liggen. En morgen opnieuw af en toe zon. Smiddags wel weer een buitje. En dan gaat of 14. ZFM, verkeersupdate.